Het met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof buigt zich over de vraag of een verbod op het homohuwelijk wel grondwettelijk is. De beslissing kan gevolgen hebben voor 14 staten die dit nog steeds verbieden. Het Hof gaat kijken naar de situatie in de staten Michigan, Kentucky, Ohio en Tennessee. Het homohuwelijk is nu legaal in 36 staten. Twee jaar geleden waren dat er nog 12. In Wenen zijn zo'n 2000 mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen een café dat een lesbisch stel heeft geweerd. De twee zoenden elkaar in het café en kregen van de eigenares te horen dat ze maar naar een bordeel moesten gaan. Het incident was vorige week vrijdag. Sindsdien is op Facebook en Twitter met grote verontwaardiging gereageerd op de gebeurtenissen. Van de 13 verdachten die zijn opgepakt na de antiterreuractie in Verviers in België zijn er 10 weer op vrije voeten. Acht van hen zijn naar verhoor vrijgelaten, twee zijn wel voorgeleid aan de onderzoeksrechter, maar konden daarna gaan. Ze worden nog wel verdacht van deelname aan activiteiten van een terreurgroep. In Niger zijn doden gevallen bij demonstraties tegen de cartoons van het Franse weekblad Charlie Hebdo. Volgens de politie kwamen drie burgers en één politieagent om het leven. Demonstranten staken vlaggen en autobanden in brand en ze vielen Franse en christelijke doelen aan. De zaak van de Saoedische blogger, die is veroordeeld tot duizend stokslagen, gaat naar een hogere rechter. Dat is gebeurd na tussenkomst van het bureau van de koning, zegt de vrouw van blogger Raif Badawi. Hij werd vorig jaar in Saudi-Arabië veroordeeld tot tien jaar cel, een geldboete en de stokslagen. Hij zou de islam hebben beledigd. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met hagel en natte sneeuw. De temperatuur daalt tot dicht bij het vriespunt en het kan plaatselijk glad worden. Overdag zon en een graad of zes, later op de dag winterse buien.